Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Lokale partijen lijken opnieuw de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. In ruim driekwart van de gemeenten is een voorlopige uitslag bekend. En in veel kleine en middelgrote gemeenten lijken lokale partijen de grootste te worden. Uit een vragenlijst van Ipsos INO blijkt dat kiezers vooral lokaal stemmen... omdat ze vinden dat die partijen beter weten wat er in de gemeente gebeurt. Ook in Den Haag is lokaal gestemd. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos gaat van 9 naar 16 zetels. En daarmee is het ook meteen de grootste partij in de gemeente. GroenLinks, PvdA en D66 volgen in Den Haag op afstand met 7 en 8 zetels. Het lijkt erop dat GroenLinks PvdA in Rotterdam net iets meer stemmen heeft gekregen dan Leefbaar Rotterdam. Die partij werd vier jaar geleden nog de grootste. GroenLinks-PVDA komt in Rotterdam op 11 zetels. Dat zijn er twee meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ook Leefbaar Rotterdam krijgt 11 zetels, maar dan met 3000 stemmen minder, meldt de ANP. Ook in de gemeente Utrecht lijkt GroenLinks-PVDA de grootste te worden. Daar met 14 zetels. D66 komt in Utrecht op 9 zetels uit. De Amerikaanse federale politiedienst FBI onderzoekt een mogelijk lek binnen de inlichtingendiensten. Het onderzoek is gericht op voormalig topfunctionaris Joe Kent... van het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Contraterrorisme. Hij stapte dinsdag op omdat hij de oorlog tegen Iran niet steunt. Nieuwssite Semaphore meldt dat de FBI onderzoekt of onderzoekt of kent geheime informatie heeft gedeeld. Dat onderzoek zou al maanden bezig zijn en dus zijn begonnen voordat Kent ontslag nam.